is tot half twee Zomernachten. Het programma zonder presentator, maar met één gastheer. Vannacht Jules Tillens, psychiater. Goedemorgen, luisteraars. Going Inside. <clears throat> you don't throw your life away, going inside. Wat een fantastische openingszin. Uh, John Frusciante heeft jarenlang eh, nogal flink aan de doop gezeten. En nou, we kunnen wel zeggen dat hij behoorlijk going inside is geweest. Een man die helemaal eh, tot zichzelf kwam. Ehm, niet dat je nou met drugs per se tot jezelf komt, maar hij predikt hier wel van jongens, neem gewoon de tijd. En, en laat je niet voortdurend afleiden en kijk wat er dan in jezelf zit. <coughs> oh, daar is een kuchknop voor. Die vergeet ik dan weer. Ja, dat, het is ook niet mijn vak, dit. In your body where you're slow. Hoe verzin je het? Fantastisch. Ehm, we gaan het nu hebben over de bezuinigingen. Maar we gaan het eerst even hebben over leiding geven. En dan gaan we over bezuinigingen en daarna weer over leiding geven. Foppen de Haan over geven. Ik, uh, ik wou je ook wat vertellen over leiderschap, maar dan gaat het met name over, eh, over eh, eigenlijk hoe, hoe ik het zelf doe. want ik ben een groot leider, dat is duidelijk. en ik heb ook een vrouw die mij altijd met beide benen ongelooflijk in de schoenen zet. Dus, dat is, dus ik doe voor de voldoende. En ik heb ook twee dochters. <laughs> dus maar goed, naar mijn niet. Eh, eh. die, eh, ah, maar als het gaat over leiderschap, en, dus ik spits toe op sport, voetbal... en ik loop dadelijk even met u door het Europees kampioenschap van afgelopen jaar... want het is goed gegaan, dus daar kan ik een mooi verhaal over vertellen. maar het gaat, naar mijn idee, gaat het dus over, over je moet, als je eh, ergens voor staat, als je leider bent... moet je sowieso kennis van zaken hebben. Je moet, iemand, je moet kunde hebben, vaardigheden hebben. Je moet eh, eh, weten wat, waar het over gaat. Dat is naar mijn gevoel het allerbelangrijkste. Als je niet weet waar het over gaat, en voetballers zeker, dan ben je binnen no, hotel eh, no time. Maar diezelfde die snortneuzen van 18, 19 jaar, die weten fantastisch waar Abraham de Mostertaal hoor. En die weten wat tactiek is en die weten wat je in de rust zegt. En als je de verkeerde dingen in de rust zegt, dan kan je ook één keer doen hoor, of twee keer. En dan is het over en uit. Dus je moet zinnige dingen zeggen. Precies, je moet zinnige dingen zeggen. En vooral, je moet weten waar het over gaat. Wat een wijsheid, Foppen. Dat meen ik echt. Ehm, maar eerst even terug naar bezuiniging. Maar houd het even vast, luisteraars het gaat bij leidinggeven dat je weet waar het over gaat. Een bijna kruifjaanse wijsheid. Bezuinigingen. Eh, u hebt waarschijnlijk allemaal wel gehoord dat eh, de minister wil nogal bezuinigen. Dat is ook niet zo gekke gedachte hoor. Want wat eh, is er aan de hand? Feit 1. Ehm, de minister van Volksgezondheid die wil een eigen bijdrage. En die zegt hoe zieker, hoe meer. Mogelijk vanuit de gedachte dat de vervuiler betaalt. Wie het meeste kosten maakt, moet het meeste betalen. Feit 2. De afgelopen jaren zijn de kosten voor psychiatrische zorg meer dan verdubbeld. Van 2,5 naar 5 uitroepteken miljard euro per jaar. Feit 3. Psychische stoornissen moeten wel een eigen bijdrage betalen... en lichamelijke stoornissen niet, volgens de minister. Nou ja, wat is er gebeurd? Wij hebben in de psychiatrie... om eens even over die kostenvermeerdering te praten... allerlei projecten gestart zonder aan de kosten te denken. Want ja, het is eigenlijk toch niet aardig... want er is zoveel verdriet en leed in het spel is. En denk nog even aan het Nemesis-onderzoek. Die zei, ja, toch een kwart van de bevolking is toch eigenlijk niet lekker. He, jongens, politiek, doe er wat aan. En de politiek is daar dik in gestonken... in dit ontzettende FOP-onderzoek wat we hebben gehad. Um, zo hebben we de kosten de afgelopen tien jaar laten verdubbelen. Daar is natuurlijk geen enkele reden voor. We zijn met z'n allen echt niet twee keer zo ziek geworden in die tijd... en we zijn ook niet twee keer zo goed beter geworden. Dus we zijn slechte penningmeesters. We hebben het allemaal laten gebeuren. De geldverstrekkers en de zorgleveraars. Dat zijn wij dus, psychiaters, behandelaren. De consument, de derde partij, die doet natuurlijk ook mee... maar die kun je wat minder verwijten. Maar aan de andere kant, deze aanwas kan natuurlijk niet anders gezien worden... dan een teken van verslapping en angstiger worden van ons volk. We zijn steeds meer aan het vastlopen in ons slachtofferdenken. Pijn is namelijk eng en moet direct, liefst door iemand anders, weggepoetst worden. A sign of the time. De NVVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie... die hoorde dit allemaal, eh, die kaasschaafmethode van, van de minister. Iedereen moet gaan, gaan bijdragen. En die zei, geef ons tijd. De branche moet het zelf oplossen. Kunnen zij dit? Ik denk dat dit zeer de vraag is. Ik roep even in herinnering een vergelijkbare brancheorganisatie, de BOVAG. Ongeveer tien jaar geleden heeft eh, de Consumentenbond bij de BOVAG een onderzoek gedaan. En die heeft, weet ik veel, 80 ge bovengarages hebben ze eh, geprepareerde auto's naartoe gebracht. Nou ja, je raadt het al. Um, er werden allerlei reparaties uitgevoerd die helemaal niet nodig waren. Er werden dingen vervangen die net nieuw waren, et cetera. En met een heel mager zes minnetje uh, zij zijn toen overgegaan en dat was eigenlijk eh, natuurlijk slecht... want zo'n BOVAG pretendeert een uitstekende dienst te zijn. En de BOVAG zei, nou, dat gaan we wat aan doen. Vijf jaar later heeft de Consumentenbond opnieuw precies dezelfde test gedaan. En u raadt het al, een vijf tot een zes minnetje. Brancheorganisaties verbeteren dus helemaal niet de slecht functionerende leden Brancheorganisaties zijn ervoor om de boel een beetje bij elkaar te houden. Om één geluid naar buiten te, geven, dat is oké. Maar ze verbeteren niet de branche. Wat moet er nou echt gebeuren? Wat moet er volgens dokter Tienens hier in de nacht gebeuren? Met ons land. Allereerst, ik denk dat we geen onderscheid moeten maken... tussen psychische ziektes en lichamelijke ziektes. Wat een onzin. Er zitten in beide eh, groepen evenveel zeurders. Want daar bedoelt de minister toch op, hè? Eh, vraag dat maar aan huisartsen. Die zien beide clubs en die zullen echt niet zeggen... dat de ene meer zeurt dan de ander. Ze zeuren allebei. Ehm, aan beide zijden wordt er gezeurd, dus hier een verschil maken heeft weinig eh, relevantie. Daar gloort natuurlijk de oplossing. Moeten dat gezeur niet gaan aanpakken. Komen we straks op terug. Even nog terug naar de psychiatrie. Het zou betekenen dat wij, psychiaters, psychologen, onderscheid moeten gaan maken. Wij moeten zeggen, u moet zelf meebetalen en u, andere patiënt, hoeft dat niet. Waarom, patiënt? Nou, eh, ik denk dat het de expertise van de dokter moet zijn. Waarom kan een ander niet rijdende rechter wel zeggen... omdat dit mijn beoordeling is en dan moet u het mee doen? En waarom wij artsen niet? We hebben echt even lang gestudeerd, wij nog langer eigenlijk. En we weten evenveel, lijkt me. Artsen hebben namelijk de sleutel in de hand. De diagnose. De diagnose zegt wat er aan de hand is en hoe erg het is. En als psychiaters moeten wij dus het voortouw nemen. Allereerst bepalen we de oordeelsonbekwamen, die halen we eruit. Mensen die niet weten wat ze aan het doen zijn. Psychotische mensen, demente mensen, zwakbegaafde mensen. Natuurlijk gaan we die mensen geen eigen bijdrage vragen. Wat een onzin. Eh, die mensen weten eigenlijk helemaal nog niet wat ze aan het doen zijn. Die kunnen dat niet bepalen. En die moeten vooral niet eh, hun tragische lot, want dat is het, nog eens extra invrijven. En ik meen, als wij dokters deze mensen een eigen bijdrage moeten vragen... dan moeten wij het werk gaan staken. Nou, dan zoekt iedereen het maar lekker zelf uit. Dan laten we deze gekken, die zetten we af voor het stadhuis... en dan breken ze daar de boel maar vanaf. Want het vragen van een eigen bijdrage bij iemand die vindt dat hij niet ziek is... is zoiets als onverdoofd opereren. Want dan zeg je van luister eens, ik ga ontzettend mijn best doen om mij eh, om zorg voor u te geven. En dan ga je in het begin natuurlijk helemaal niet zeggen dat je psychiater bent. Dan ga je gewoon voor die mensen zorgen. En volgens de minister moeten we dan zeggen... nee, dan moeten we eigenlijk een week of twee later... moeten die mensen een rekening van 300 euro sturen. Nou, dan zegt die patiënt, hé hallo, ik had er niet om je gevraagd. En dan moet ik er nog voor betalen ook. Ik ben gelijk weg. Wat gebeurt er dan? Deze verwarde mensen ontsporen... en die maken voor heel veel meer euro's kapot. Minister, hele domme beslissing. Dat sluit aan bij Foppenhaan. Haan als je er geen verstand van hebt. Moet je er geen mening over hebben dus bij, als er eigen bijdrage bij deze zwakken worden gegeven... dan is het geen politiek probleem, maar een probleem. En dan hebben wij de verplichting daar wat aan te doen. En ik denk dat die minister haar eigen dementenmoeder ook geen eigen bijdrage laat betalen. Maar goed, dat moeten we nog maar eens een keer uitleggen. Um, overigens ben ik al van mening dat we wel meer geld moeten geven aan grote steden. Even een zijpad, maar daar zit wel veel meer problematiek. Um, Vervolgens, we hebben dus bepaald of orders onbekwaamheid is. Als dat er niet is, als mensen orders bekwaam zijn... dan vind ik dat we geen verschil tussen allerlei psychiatrische ziekenbeelden moeten maken. Zoals nu wordt gezegd, de pijn moet gewoon gedeeld worden. En als die gedeeld moet worden, doen we dat samen. En eigenlijk vind ik dat de mensen die de behandeling het minst nodig hebben... die moeten het meest gaan betalen. Want wat blijkt nou, dat weten wij ook al heel lang... geld betalen maakt dat behandelingen sneller verlopen. Want of een behandeling eh, snel verloopt... hangt van de kunde van de behandelaar af... maar ook van de motivatie van de patiënt. En reken maar dat die motivatie beter wordt... wanneer die elke keer moet betalen. Freud zei dit al. Dus ik weet niet of u het wist, maar in gewone behandelingen... wordt de meeste winst geboekt in het begin... en vervolgens weer aan het eind. In het begin omdat de mensen de meeste pijn dan voelen... en zijn enthousiast over dat er hulp is. En aan het eind omdat men hard aan het werk gaat... omdat binnenkort de behandeling stopt. Dus inderdaad, het eindresultaat van de behandeling... ligt dus aan de kunde van de behandelaar... en ook anderzijds aan de energie die de klant erin stopt. Dus het laat zich beïnvloeden en dat kunnen we met geld ook doen. Dus ik vind het heel goed dat er een, per behandeling een eigen bijdrage komt. Hoe vaker je komt, hoe duurder het wordt. En ik denk ook dus dat hoe ernstiger het is, hoe minder je moet betalen. Lijkt me ook wel zo eerlijk. Ehm, nog iets anders, hè. Besef heel goed, beste luisteraar. Een goede psycholoog of psychiater weet hoe het brein werkt. <clears throat> Zowel psychologisch als biologisch. Ze kunnen dus iets zinvols vertellen over of je ziek bent... of dat je telkens weer de verkeerde keuzes maakt... En eh, ik denk, dat is bij een gemiddeld mens uit te leggen in een keer of 10 à 15. En de rest van de behandeling, ja, die gaat dan over hoe je gelukkig moet worden. Maar ja, dat moet je nou vooral niet vragen aan psychologen en psychiaters. Want we weten dat deze groep ondergemiddeld veel verstand van heeft. Ja, onderzoek heeft uitgewezen dat deze beroepsgroep meer depressief is zelf... meer relatieproblemen heeft en vaker suïcide plegen. Dus Luisteraars, gaat uw geluk dus niet bij hen zoeken. Ehm, gaat dit ehm, verschil maken nou gebeuren? Ik ben bang van niet. Want deze maatregelen vergt van de beroepsgroep een forse portie lef en moed. En daar staat de psychologische en psychiatrische brigade bepaald niet bekend. Snijden doet pijn en de dokter moet dan mensen aanwijzen die meer pijn kunnen verdragen. Psychiaters zijn een agressiegeremde beroepsgroep. Die dat niet aankunnen betekent snijden ook in het aantal behandelaren, dus in onszelf. Het betekent snijden in die gezellige lieve band met de patiënt. Van wiens komst wij, bijvoorbeeld vrijgevestigd ook nog afhankelijk zijn. Vrijgevestigden, dat weet u misschien niet, je hebt in psychiatrieland heb je twee soorten. Je hebt mensen die bij gewoon grote ggz instelling werken... en de vrijgevestigden, die zitten gewoon op hun eigen psychiatrische praktijkje te werken. Die zijn dus afhankelijk van hun klanten. Die hebben geen vast loondienst. En die zullen natuurlijk niet in staat zijn om aan te geven wie wel en wie niet. Want zij moeten hun klanten behouden. Dus de oplossing is wat mij betreft bij iedere vrijgevestigde een eigen bijdrage. Want daar komen namelijk alleen maar orders kwamen. De wat gezondere patiënten. En die mogen wat mij betreft betalen. Nogmaals, ik vind wel dat alle... als we dan toch gaan moeten betalen... lichamelijke ziektes, betalen mee. Alle ziektes betalen. Dus zoals het nu gebeurt, is eigenlijk een soort kaasgaaf. De minister weet eigenlijk niet precies waar, hoe de problemen in elkaar steken. En die heeft als dus zoiets, nou, dan, dan, dan, dan maar over de hele laag. En dit brengt ons bij de echte problemen in de zorg. Wij leveren, zeker ook in de psychiatrie al jaren, veel te weinig kwaliteit voor te veel geld. Eh, je kan dat namelijk ook niet anders concluderen bij een verdubbeling van de kosten in tien jaar. Dat gaat helemaal nergens over. Maar ook daarvoor gingen dingen mis. En wat is naar mijn idee het probleem? We hebben amper enige toetsing voor kwaliteit. We ontberen nu echte controle. De inspectie voor geestelijke volksgezondheid is al jaren geen instantie meer... die op de werkvloer echt iets controleert, laat staan, ingrijpt. Ik wil u nu een column voorlezen die ik voor Ypsilon... die vereniging van familieleden van psychotische mensen... en later heeft hij in de psy gestaan, een goed gelezen blad in het psychiatrieland... in september 2008 schreef. De inspectie komt. Twee weken ging deze boodschap door ons bureel. Onwillekeurig ga je direct rechtop zitten. Het flitst door je heen. Zal ik wel goed mijn werk gedaan hebben. Ik zal toch geen problemen krijgen. Zoals iedere psychiater weet, wordt bij ieder mens zo'n flits altijd direct gevolgd door een rationele gedachte. Deze is in dit geval van geheel andere aard, van geruststellende aard. Waarom? Nou, laat ik het proberen uit te leggen. Anders zult u mij niet geloven. De inspectie kondigde namelijk, dus een echt gebeurd verhaal... weken voordat ze gingen komen aan dat ze gingen komen. Welk dag, welk uur. En in ons geval wil ze speciaal weten hoe het in deze moeilijke groep van dubbele diagnoses gesteld was. En of we even vijf eh, dossiers konden klaarleggen die ze bestudeerd konden worden. En of er ook één patiënt aangewezen kon worden die gesproken kon worden. En ehm, ja, aan alle over de kwaliteit van zorg verontruste cliënten en familieleden is dus de boodschap... u kunt rustig gaan slapen, want er wordt over u gewaakt. De inspectie kijkt mee. In de tien jaar dat ik als psychiater werk... kan ik me niet herinneren ooit een kritische blik van de inspectie te hebben gezien. Ik kan mij niet herinneren dat een collega, een afdeling of instantie... in het vakgebied dat ik kan overzien... dringende correcties of waarschuwingen heeft gekregen. Er is geen controle op ons werk, behoudens wat geneus in dossiers. Je kan als psychiater, verpleegkundige of manager goed of slecht doet. Van de inspectie krijg je niks te horen. Ehm, in feite is de psychiatrie als een land zonder politie of zonder keuringsdienst van waren. Dus ik weet niet of de inspectie een papieren tijger is of een natte krant... maar één ding is zeker, het is op papier best aardig... maar waait in de praktijk doelloos in de wind. Eigenlijk is het erger, het waren beter dat de inspectie er niet was. Want dan weet je ook dat er geen toezicht is. Nu hebben we het idee dat er toezicht is. Ja, dat was 2008. Naast de inspectie hebben we nog een andere fops Dat heet kwaliteitskeurmerken. Ehm, je hebt het ISO-certificatie. Ik had een keer meegemaakt, jaren terug, was ik net psychiater... toen had ik ruzie met de directeur van de Jelinek. Want in het pension waar ik kwam, daar ging gewoon mevrouw dood aan het drinken. En ik zeg, jongens, dan moet iemand gaan komen... want dat is een patiënt van mij en die ja, psychisch aan zich... die vrouw is ook psychotisch, maar dat ging verder best. Maar die drinkt ze gewoon dood. En deze eh, directeur die meende dat Jelinek die kon toch echt niet naar de patiënten toekomen. Dus eh, daar kreeg ik behoorlijk mot mee. En eh, in een van zijn brieven refereerde hij aan toch dat zij toch ISO-gecertificeerd waren. ISO, beste mensen, geeft aan dat je interne communicatie een of ander, een of ander niveau heeft. Hè? Dus dat de telefoons het allemaal doen. En dat men contact krijgt met elkaar. Het zegt helemaal, helemaal niks over kwaliteit in een van onze briefwisseling die we hadden... die niet bepaald prettig was... heb ik de ISO maar een maat van isolement genoemd. Ja, ehm, we hebben nog een andere papieren tijger. Een andere humbug, dat is de HKZ. Iedere psychiatrische instelling voldoet eraan. Maar HKZ blijkt alleen maar te gaan of je protocollen in huis hebt. Niet of je ze gebruikt. Of je voldoende brandmelders hebt. Of er voldoende cursussen gevolgd worden. En eh, ik heb nog nooit iemand van de haken zetten de werkvloer gezien. Ik weet wel dat je enorm veel moeite voor moet doen om dat te doen. En dat het suggereert dat het iets van kwaliteit is. Ehm, twee instanties uit mijn persoonlijke leven, die waren ook hkz gecertificeerd. Het Hofnarretje, ja, mijn kinderen hebben daarop gezeten. U weet nog wel die organisatie, maar nogal veel misbruik eh, plaatsvond. Dat kun je de mensen niet verwijten. Maar bij het nazoeken van dat misbruik bleek dat de hele administratie één puinzooi was. HKZ gecertificeerd. Een andere was SPDC Oost, dat is een psychiatrisch ziekenhuis... wat na jarenlange misstand eh, acuut gesloten is. Dat was een slecht ziekenhuis, dat weet ik, slecht gerund... En eh, slechte patiëntenzorg. HKZ gecertificeerd. Toen dat gebeurde, dat een eh, piratenziekenhuis acuut wordt gesloten... ik kan u vertellen, het gebeurt bijna nooit. Het was echt bal daar. Toen belde een gemeenteraadslid van D66 mij op en die zei van... luister, ja, wat is dat aan mijn hand? Dat ziekenhuis is toch HKZ gecertificeerd. Ik heb deze man uitgelegd dat dat volstrekt niets om het lijf heeft. Het is heel veel gedoe, heel veel administratie. En kwalitatief betekent het niets. Kortom, beste mensen, wij moeten weer keuzes gaan maken. De minister moet kiezen voor een eerlijke verdeling van lasten... en wij moeten ook keuzes gaan maken. Ik wil even iets hebben over... Eh, want we gaan nu toch eens een beetje een, eh, een stap maken in mijn verhaal... want anders dan komen we, krijgen we het niet meer af. Ja, inderdaad. Um, en ik wil het toch nog even hebben over ehm, wat wij nou moeten doen. Want eigenlijk gaat dit verhaal over leiderschap. Ehm, een tijdje terug hield ik een eh, verhaal ehm, voor de, het voorjaarscongres... Dus waar alle psychiaters bij elkaar komen, over, eh, over leiderschap. En daar lieten wij samen deed met Bas de Mol, geweldige, aardige directeur. Natuurlijk hebben Bas de Mol en ik eh, niet het woord over leiderschap... maar we hadden allerlei filmpjes van bekende ehm, leiders... Uh, eh, lieten we zien, videofragmentjes, minuut of vijf. En er waren een aantal... Die, die mensen vertelden eigenlijk allemaal hetzelfde. En, allereerst, en dan zei ik wil het u meegeven. Wat ze zeiden is, het leiderschap is een mindset van de individu. Het wil dus zeggen, het is geen kant-en-klaar boekje over leiderschap. Je kan niet leren. Je kan het zeker niet leren bij de MBA. Want het moet passen, de stijl van leiderschap, bij de persoon. Verschillende persoonlijkheden kunnen even excellente leiders zijn op een andere manier. En ehm, eh, het is dus eh, ah, ik raak hem. Hier, Stanley Minsberg. Eh, soms verdwaal je eigen aantekeningen. Stanley Minsberg is een, is een mba eh, guru en die zei, you don't create a leader in a classroom. Management is a practice, not a profession or a science. Wat hij zei van, eh, het is iets wat je moet leven leider zijn. Het is niet even wat, iets wat je leert op school. En het is zekere mate van creativiteit. Maar het is ook vooral het vak kennen. Voilà, Fopper de Haan, daar is hij weer. Een goede leider heeft kennis van de inhoud en beheerst de inhoud. Hij moet de spelers kennen. Hij moet op de voetbalveld rondlopen, in het geval van Fopper de Haan. In de, in de spelershomes rondgelopen hebben. En als je dat niet snapt, dan zegt hij... dan word je door een paar snotjongens van 18... word je binnen vijf minuten de kleedkamer uitgebonjourd. Ik woon vlakbij bakkerij Hartog. En daar heb je Fred Tegelman. Dat is de baas daarvan, de huidige baas. En Fred Tegelman doet dat heel goed. Weet heel goed promotie van, dat, van die bakkerijen uit de baas. Een heel goed lopende bakkerij met uitstekend brood. Het leuke is, als je daar brood gaat kopen... dan staat hij daar brood te bakken. Dat is een baas, ik weet niet hoeveel man zijn ze daar maar hebben... die nog steeds het vak doet. Chapeau, Fred. Frans de Waal, die zei... Eh, die had het even al heeft die apen bestudeerd. Die zei, leiders, echt, binnen zijn apenfamilie... mensen bij stam van Apen aap af. Een goede leider zorgt voor binding in de groep. En is niet per se het sterkste mannetje. Je gaat nu het geluidsfragment horen van Jack Welch en Joop van der Ende over leiderschap. Jack Welch was CEO bij General Electric, dus niet de eerste de beste en Joop van der Ende kent u al. Openness to ideas, equality of people. And letting people have voice and dignity. Those are values everywhere, if you think about it. It's not quintessential American. I mean, if, who doesn't want to have voice in their company? Who doesn't want, instead of sitting there saying, that boss is doing some stupid thing, or get them on the table, get their ideas out there, and make their ideas valued. So I think, man, I've, I've seen Voice and Dignity translate to China, to India, to Japan. Uh, you know, it's a little different, a little different spin, but in general, you who doesn't want to have voice with dignity? But see, if everybody knows where they stand, now you're back to my point from before. If everybody knows where they stand in the organization, how well they're appreciated, or how well they're not appreciated. They won't be surprised if they're the ones that's asked to go. They, um, they will try and improve so they don't go. But if they're sitting there on a lump and then the company is losing money and they come in and say, You must go. Why? No one ever told me I wasn't perfect. It's because people don't know where they stand. Mm-hmm. So the appraisal system, the evaluation system, is a critical part of any organization so that people have a rationale, an understanding where the company is, how it is competitively. Is. Het laatste wat hij zei is essentieel. Wat hij bedacht had, iedere manager die leiding geeft over een afdeling, een bedrijf... moet één keer per jaar een beoordelingssysteem over zijn mensen geven. 10% aan de onderkant ontslaan. Die zijn niet goed genoeg. Dus manager, je moet een keuze maken. Impopulair, je moet de keuze maken. Dat weet iedereen in het bedrijf. Dat weet je als je daar gaat werken. Aan de bovenkant, 5%, dat vind ik nog het meest unieke... die 5% zijn je, is je kapitaal. Dat zijn de goede mensen. En, baas van dat bedrijf... jij moet mij vertellen hoe goed ze zijn... en je moet vertellen wat voor ideeën je hebt om ze vast te houden. Een toekomst te bieden. Plannen te maken. salarisafspraken te maken. Carrièrekansen. Groeien. Misschien wel boven jezelf uit. Als ik ze niet van je krijg en, en na een jaar blijkt dat je maar niet goed gekozen hebt... dan heb jij een probleem, want ik beoordeel jou. Ja, ik beoordeel jou. En dat is wat er moet gebeuren. Dat is wat er mist in het hedendaags leiderschap enerzijds, hè, zoals Jack Wells zegt, je moet de mensen erbij betrekken. Je moet ze verplichten mee te doen. Voice and dignity. En aan de andere kant moet je afrekenen. En dat moeten we ook doen. Gebeurt eh, in mijn vak in ieder geval niet. De schoolmeester bij de school aan de deur. We hebben mensen nodig in de sociale interactie. En ehm, nu zal je misschien denken van... hé, hey, dit doet me ook een beetje en ons actuele probleem met die PIX-status. Portugal, Italië, Griekenland, Spanje, landen binnen de EU. Die hebben veel te veel geld uitgegeven. Dat kan hun zorg zijn, maar het lijkt erop dat het niet hun geld is, maar ons geld. U en ik gaan er allemaal voor betalen. En wat is daar misgegaan? Inderdaad, toezicht. Inderdaad, afrekenen. Ehm, ik wil dit opdragen, dit verhaal, aan meester Jo... aan rector Indemans, aan Fred Tigelaar en wellicht aan u. Aan al die kleine, maar juist o oh zo grote leiders... die nu echt iets betekenen in ons leven en onze samenleving. We gaan afsluiten met uh, eh, U2. We moeten onszelf telkens weer opnieuw uitvinden. En daarom nu een nieuwe versie van Gimme Shelter. U2, Mick Jagger en die geweldig spannende Virgie van de Black Eyed Peas. 1 minuut over half twee. Christian Bonenbakker met het uitgestelde NOS Journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een kleine meerderheid ingestemd... met een voorstel van de Republikeinen om het schuldenplafond te verhogen. 218 congresleden stemden voor het plan en 210 stemden tegen. Het plan houdt in dat er zo'n 1000 miljard dollar moet worden bezuinigd... naast het verhogen van het schuldenplafond. De democraten stemden tegen en in de Senaat hebben zij de meerderheid... waardoor de kans klein is dat ook de Senaat akkoord gaat. Ook de democraten willen bezuinigen, maar op een andere manier dan de republikeinen. Ze willen bijvoorbeeld de belasting voor de hoogste inkomens verhogen. Dinsdag moet er in Amerika een akkoord zijn over de schuldencrisis. Anders moet de overheid hele afdelingen sluiten en worden sommige uitkeringen niet meer betaald. De generaal van de Libische opstandelingen die donderdag dood werd gevonden... is door enkele van zijn eigen mensen vermoord. Dat zegt een minister van de Nationale Overgangsraad... het bestuursorgaan van de opstandelingen. Er werd meteen al rekening gehouden met deze mogelijkheid... omdat sommige opstandelingen generaal Younis niet vertrouwden. Ze verdachten hem ervan dat hij nog contacten had met het regime van kolonel Gaddafi... waarin hij minister was geweest. De afgelopen dag is Younes begraven. Zijn zoon zou daarbij hebben geschreeuwd dat hij terugverlangt naar het regime van Gaddafi, die voor stabiliteit zorgde. Op het strand bij Hoek van Holland is een lading paraffine aangespoeld. Het gaat vooralsnog om een kleine hoeveelheid van het kaarsvetachtige spul. In de loop van de ochtend bekijkt Rijkswaterstaat of er nog meer is aangespoeld. Donderdag werd bekend dat op de Friese kust bij Holwert zo'n 5000 liter paraffine is aangespoeld. Het is onbekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Vermoedelijk komt de paraffine van een boorplatform. Het is een bestanddeel van olie. De paraffine kan schadelijk zijn voor dieren die ervan eten. Het weer, vannacht veel bewolking met kans op wat lichte regen, minima rond 13 graden. Overdag is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Tot twee uur, zomernachten. Dit laatste half uur, het Keuzeconcert van Jules Tillens. Dag luisteraars, ik ga afscheid van u nemen. En wat is muziek toch eigenlijk geweldig. Wat een geweldige versie van U2 een Fergie. Eh, we gaan nu luisteren naar een eh, geweldig concert eh, van Tony Joe White. de Amerikaanse zanger uit de 70 jaren. Ehm, uit 1971. Toen was hij hier in Europa. En ja, dit is nou echt gepassioneerde muziek. Ik groet u allen en tot ziens. this thing is called uh, Roosevelt and I bullfrogs. He said, yeah. said, наши to like we've got it made till it gets to the part where it says the gator's got your granny. The people are feeling the music and the groove is knocking me out now. When a cat hollers out from the front row and said, Would you play some wipeout? singing real good called A Rainy Night in Georgia. Georgia. Oh, it's raining all over the world. Oh. How many times I've wondered, but it still comes out the same. think of it. You just got to do It's raining out in Georgia. Here's a song here I'm gonna put on y'all. Uh, it's about this cat. He's kind of like uh, a wolfish type person, and uh, it's about him getting caught and everything. It's called Lustful Earl and the Married Woman. was a lone wolf. He was always on the prowl. And when he go out to find a woman, you could hear his soulful howl. Ow, ow. Baby, I'm coming for you. Oh, yeah. Now, Lucy Dawson, she was a pretty thing. But you know, she was married. Whenever she seen a big girl coming, she would hide the ring she was wearing. They had some love and some wine. And this went on every night. And Bear Girl would howl for more. <laughs> But then one night there came a pounding on the door. viciously. She said, Earl, hon, would you call the police? Cause I believe <laughs> he's killing me. But he turned on where with a gun. And there was no chance to run. And he said, You've had it, son. But he ain't and shot him through the knee. <laughs> well, old world jumped out the window. He was naked and limping down the road. And you could hear him howling in the distance, but he sounded like a wounded toad. Ah, wee. Why did you shoot me in my knee? I was just trying to do the thing that comes naturally. <laughs> Thank you. All right. Hate to see a world get it like it, but it had to happen. I'm gonna do one one more thing uh, out here by myself with y'all. This thing I've did uh, cut a lot of times some other people's cut it, and uh, I don't believe I've ever done it right, but I think this is a way to do it. Just, uh, just a guitar and me and y'all. So uh, it's called Willie and Laura Mae Jones. Our neighbors a long time back. They live right down the road from us in a shack just like our shack. We worked in the fields together and we learned to count on each other. When you live off the land, you don't have the time to think about another man's color. was another place and another time. I remember we'd hitch up the mule when Saturday rolled around. We'd always stop by Willie's house and say, Do y'all need anything from town? And he'd say, No, but why don't y'all stop on your way back home? And I'll get Laura May to cook up some corn pones. And you know they're good. Ooh, the cotton was high and the corn was growing so fine. But that was another place and another time. We sit out on the front porch when the, when the sun went down. And Willie would play and Laura would sing and the children would dance around. And I'd bring over my guitar and we'd play into the night. And every now and then Willie would grin and say, boy, you play all right. And that made me feel good. The cotton was high and the corn was growing fast. Ooh that was another place and another time. back what they'd given. And we all knew we had to move if we was gonna make a living. So we all moved off and we went our separate ways. And it sure was hard to say goodbye to Willie and Laura Mae Jones. The years went past my door, and I heard from them no more. Till I saw Willie downtown the other day. I said, y'all stop by tonight and we can sit down and have a bite. I'd love to see your children in Laura me. But he shook his head real slow and spoke with his eyes so kind. This is another place and another time long. The cotton was high and the corn was growing fast. But that was another place and another time. was feeling bad, kind of sad, and I did not know the cause or the reason. Then you came walking by, and you took away that sad and lonesome feeling. Oh, took a look from you, and girl, you made me smile. Would you come closer to me and let me talk with you? Dit was het geweldige concert van Tony Joe White en zijn band in 1971. Ehm, Tony Joe White, de man met de diepe stem en de clean gitaar. Dit was mijn zomernacht voor u. En ja, de boodschap is eigenlijk maar één. Hou vol. Dag.